Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een kwart van de Nederlandse jongeren heeft wel eens snus gebruikt. dat terwijl het eigenlijk verboden is, heeft NOS Stories uitgezocht. Snus, zijn een soort nicotinezakjes die je tussen je tandvlees en je bovenlip stopt. En sommige zijn er vroeg bij. Het begint eigenlijk al op de basisschool. Ook honderden jongeren onder de twaalf zeiden tegen ons, ik gebruik het. Nou, de meesten zijn er eigenlijk aan begonnen doordat, het, doordat vrienden het ook doen. Ehm, ja, en ze zeggen, ik raak er ontspannen door, eh, ik voel me er lekker door. Eh, maar ook vooral, eh, je kunt het heel makkelijk verbergen voor je ouders op school. Want je ziet het niet, je ruikt het niet. En dat maakt het spul eigenlijk heel aantrekkelijk. Deskundigen maken zich zorgen omdat je er hartkloppingen van kan krijgen en je bloeddruk omhoog kan gaan. De eh, staatssecretaris wil dat er strengere controles op komen. Volgens de VN is er een grote voedselcrisis door de oorlog in Oekraïne. Veel graan komt uit Oekraïne, maar de productie ligt grotendeels stil doordat boeren aan het vechten zijn tegen de Russen. De VN noemt het de ergste voedselcrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Wageningen is de beste studentenkamerstad van Nederland, heeft studentenbond LSVB bepaald. In de stad kan je het makkelijkst een betaalbare kamer vinden. En ook de gemeente en de universiteit helpen er goed mee als je bijvoorbeeld problemen hebt met de verhuurder. In Delft en Rotterdam was het juist heel slecht geregeld. Door regels daar is het moeilijk om gebouwen als studentenkamers te verhuren. En misschien heb jij ze ook wel in je digitale wallet. Bitcoin of eh, ander cryptogeld. Omdat steeds meer mensen er gebruik van maken, maar niet iedereen er evenveel kennis over heeft, zijn er zorgen over. Op sommige mbo-scholen worden daarom nu voorlichtingen gegeven over de risico's. Zoals op het ROC Amsteland in Amstelveen, want ook daar hebben ze ervaring met crypto. Ik heb het geprobeerd, maar ik heb het veilig gedaan. Dus ik heb eh, de munt goed in, eh, in de gaten gehouden en maar een tientje erin gestopt. En we zijn naar huis gegaan met 55 euro. Maar dat was eenmalig. Dat was eenmalig. Zie jij die influencers wel eens? Ja, helemaal op, eh, op Instagram. Dat ze bepaalde dingen best wel promoten en doorpushen om die munt omhoog te krijgen. En daar heb ik niet echt eh, vertrouwen in. Ik krijg een beetje wantrouwen van. In de lessen wordt ook gewaarschuwd voor influencers die op social media posten over beleggen... omdat ze soms zelf geld verdienen aan zulke reclame en dat er niet bij zeggen. Het weer behoorlijk bewolkt vandaag, maar op de meeste plaatsen wel droog. Het wordt 7 graden op de Wadden tot ongeveer 11 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand van de ANWB. De N9 Alkmaar-Den Helder is in beide richtingen dicht bij Sint Maartenzee.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 I'm gonna sing those songs that offend the Gonna pop my pills from best dispenser. Get washed up singers writing all my songs. every night so I don't wrong. Well, we all just wanna be big rock stars and living in top houses, driving 15 cars.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 hey, hey I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. Ik verlang naar het leven, naar een lach en een feest. Het begint meestal vrijdags geweest. We gaan met z'n allen dan gezellig op stap. En zingen steeds weer als er een wordt getapt. Dit is nog zeker niet de laatste. Want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen een bier. Je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij je hier. Dit is nog zeker zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haag gaat kraaien, doen wij het licht eruit en zingen wij dat is de grootste straf. Een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet er lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Er is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel. it. steeds op aarde, te dus drinken bij het hier. Dit is toch zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis.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 Dat zegt de inlichtingendienst van het Britse ministerie van Defensie. Lynchen is in Amerika voortaan een apart misdrijf. Er komt een maximale straf van 30 jaar op te staan. President Biden ondertekende daarvoor een wet. Afgelopen nacht zijn er twee plofkraken gepleegd. Rond 4 uur was het raak in het centrum van Leeuwarden, waar veel schade is. En in Duivendrecht werd rond half vier een pinautomaat verwoest. Het weer bewolkt, later vandaag ook wat zon... en het blijft op de meeste plaatsen droog bij 7 tot 12 graden.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 so fucking bad. <laughs> I've been dreaming about the West Coast. Find some faces that I don't know. Give me the sun for just a year. I'll kiss the sky and disappear. I've been staring up at the grayest skies, trying to Found myself some luck, but it's running dry. It's like the weather makes it worse than my cloudy mind. I could really use a dose of some paradise. Sometimes you gotta run from a broken heart before I turn into a ghost. Need a brand new start. myself, better get in line find myself a new glow.